Jeppkema met het NOS Journaal. Nog eens 15 mensen in Nederland zijn besmet met het coronavirus... blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen in ons land op 38. Van de nieuwe patiënten liggen er vier in het ziekenhuis. De anderen zitten in thuisisolatie. Het grootste deel van de nieuwe besmettingen is vastgesteld bij mensen die in Noord-Italië zijn geweest. Van enkele patiënten wordt nog onderzocht hoe zij ziek zijn geworden. Bij de protesten eind november in Iran zijn tenminste 23 kinderen gedood door de ordentroepen. Dat blijkt uit onderzoek van Amnesty International. Zeker 22 van hen kwamen om toen het scherp op betogers en omstanders werd geschoten. Volgens Amnesty bewijst de aard van de verwondingen dat de ordentroepen gericht hebben geschoten. In 10 gevallen waren schotwonden in hoofd of bovenlichaam de doodsoorzaak. Het landelijke protest brak uit toen de brandstofprijzen onverwacht aanzienlijk werden verhoogd. Tienduizenden mensen door het hele land gingen de straat op. In totaal kwamen meer dan 300 mensen om. Staatssecretaris Velbrief is boos over steeds nieuwe onthullingen... over fouten en misstanden bij de Belastingdienst. Zaterdag onthulde RTL Nieuws en Trouw dat er 20 jaar lang... met een geheime zwarte lijst is gewerkt waarop mogelijke fraudeurs stonden. Staatssecretaris Velbrief zei in een debat met de Kamer... dat hij en zijn collega Van Huffelen pas vier weken bezig zijn... en dat hij nu al gefrustreerd is. Toch hoopt hij dat ze van de Kamer de tijd krijgen... om van de Belastingdienst een goed werkende organisatie te maken. Bij Epe is vanochtend een jonge wolf doodgereden. Dat heeft een boswachter tegen Omroep Gelderland gezegd. Tussen Epe en het Harde reed een automobilist in de schemering het dier aan. Hij schakelde, zoals dat moet bij een aanrijding met een wild dier, de politie in. Een speurhond vond de wolf in de bossen. Het dier was na de aanrijding het bos ingelopen en daar dood gegaan. Het weer, af en toe zon en in het middenland wat buien bij 9 graden. Ook vanavond en morgen regen. Het wordt morgen een graad of 8. Na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers.